Die Dijkers met het NOS Journaal. De provincie Brabant is akkoord met nieuwe landbouwplannen. Daarin staat dat veehouders aan hun eigen stikstofdoel moeten werken... en ook zelf mogen bepalen hoe ze dat doen. Er was veel te doen om de stemming rond de plannen. Statenleden voelden zich onder druk gezet door Farmers Defence Force... die tegen de plannen is en brieven had laten bezorgen bij de politici. Pro-Palestijnse demonstranten mogen zondag toch demonstreren bij het Concertgebouw in Amsterdam. Er zal bij een Ganouka-concert een Israëlische zanger optreden. De demonstranten wilden bij de zijingang van het Concertgebouw tegen zijn komst demonstreren. Burgemeester Halsma had dat protest aanvankelijk verboden... maar daarop spanden de demonstranten een kort geding aan. Van de rechter mogen ze nu een stil protest houden bij de zijingang. Ze moeten er dan wel voor zorgen dat het protest goed verloopt. Het wordt duurder om iets in een webshop buiten de EU te kopen. De ministers van Financiën van alle EU-landen hebben besloten dat er vanaf juli een heffing komt van 3 euro op elk product. Uit bijvoorbeeld China. Zo'n invoertarief geldt nu nog alleen als er voor minimaal 150 euro is besteld. De EU-landen hopen zo een einde te maken aan de grote hoeveelheden pakketjes die onder meer vanuit China naar de EU komen. De Nederlandse regering heeft ook eigen plannen voor een soortgelijke heffing. De bedoeling is dat die bovenop de heffing komt die nu Europees is afgesproken. Een schaatster Femke Kok heeft opnieuw een wereldbeker gewonnen op de 500 meter. In Noorwegen klokte ze 37,05. Het was voor Kok al de twaalfde wereldbekerzege op rij en de zesde van dit seizoen. De wedstrijd begon wat rommelig omdat het startpistool dienst weigerde. Suzanne Schulting ging onderuit op de 500 meter. Het weer is droog en een graad of 10 momenteel. Vannacht af en toe een kleine bui met uiteindelijk 6 tot 9 graden.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 The only true wisdom is knowing you know nothing. The house revolution has commenced. Together, we create house music forever. Surrender yourself now to pure house music. takes the easy way out. And if it's something they have to think about, they don't ever really give it a chance. And it's unfortunate because there's a lot of good music out there if you just sit and listen to it. what? Sometimes it's not what other people say about you. Sometimes it's not even what God says about you. It's what you believe.